9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De schuldeisers van de HEMA hebben een akkoord gesloten over de schulden van het bedrijf. Een deel van de bedrijfsschuld wordt omgezet in aandelen. In ruil daarvoor daalt de schuld van 750 miljoen euro naar 300 miljoen euro. De schuldeisers worden, zodra de overeenkomst is afgerond, volledig eigenaar van de HEMA. Daarna willen ze de keten doorverkopen aan de hoogste bieder. In 2018 werd de HEMA overgenomen door investeerder Marcel Boekhoorn. Het lukte hem gisteren niet om een akkoord met de schuldeisers te bereiken. In april en mei zijn er ruim 200 meldingen binnengekomen van fraude... met regelingen die gelden vanwege de coronacrisis. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken... na berichtgeving in het AD. Sinds begin april ontvangen 123.000 werkgevers steun... om de salarissen te kunnen doorbetalen. In totaal 8,7 miljard euro. Maar er zijn bijvoorbeeld bedrijven die geld kregen terwijl ze al voor de coronacrisis geen salarissen meer betaalden. ook zijn er gevallen bekend van personeel dat ondanks de steun toch geen salaris kreeg. In China zijn 49 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Bij het grootste deel van de patiënten is een verband vastgesteld... met de uitbraak op een markt in Peking dit weekend. Voordat het coronavirus zich daar ging verspreiden... was de stad 55 dagen coronavrij. De markt is gesloten een aantal woonwijken is in quarantaine geplaatst. Mensen die op de markt zijn geweest worden onderzocht. Voormalig tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Van den Heuvel werkte voor het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt... en het satirische consumentenprogramma Ook Dat Nog. verder was hij jarenlang presentator van de Alles is Anders show. Aad van den Heuvel was 84 jaar. Het weer in het noordoosten nog lang kans op buien. De rest van het land droog met soms wat zon. 19 tot 24 graden vandaag.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 Give me the music, make me jump and pump. It a go down. Give me the music, make me looking at the down. You play it on the radio, I saw me say we a go hear it on the stereo.